om met elkaar te spreken, om het zwijgen te doorbreken. Je kent me, <laughs> ja je kent me. Ik zei al als kleine jongen, Rudolf, wees ervan doordrongen. buurt Vriend, ik heb je nooit vergeten. Altijd zal ik om je roepen als de Kon ik maar het onheil keren. Maar ik mag niet reageren. Mijn handen zijn gebonden. Weten dat we aan de rand staan van de gapen. Het is vijf voor twaalf, waarom wordt het nu stil? Wat weerhoudt je nog? Dit is het ogenblik.